Citydijkers met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk gaat een geavanceerd raketsysteem leveren aan Oekraïne. De raketten kunnen doelwitten tot 80 kilometer ver raken. De militaire steun is tot stand gekomen in samenwerking met de Verenigde Staten. Die maakte vorige week bekend ook zo'n raketsysteem te leveren... dat ook tot 80 kilometer ver kan reiken. De Russische president Poetin heeft het Westen gewaarschuwd dat er een reactie zal volgen... als er wapens aan Oekraïne geleverd gaan worden die doelen nog verder zouden kunnen raken. Zuid-Korea heeft samen met de Verenigde Staten een rakettest uitgevoerd. Acht raketten werden richting de Japanse zee gelanceerd. De test is een reactie op Noord-Korea... die gisteren evenveel raketten ook richting de zee afvuurde. Zuid-Korea zegt die lancering te veroordelen en roept Noord-Korea op om te stoppen met het verhogen van de militaire spanningen tussen de landen. De regering van Suriname heeft Nederland om hulp gevraagd bij de aanpak van overstromingsproblemen, waar Suriname al enkele maanden mee te maken heeft. Door hevige regenval staan dorpen onder water. Zeven van de tien Surinaamse districten zijn eind vorige maand tot rampgebied verklaard. Honderden gezinnen zouden hulp nodig hebben omdat hun huizen onder water staan. Brazilië, Venezuela en Japan hebben de afgelopen tijd al hulp aangeboden. Surinaamse ambassadeur in Nederland overlegt nog welke hulp uit Nederland nodig is. Oud-bassist Alec John Such van de Amerikaanse rockband Bon Jovi is overleden. Was een van de oprichters en zat van 1983 tot 1994 in de band.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 Thank you.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

越南怎么了？怎么了？ zij is in, ik ga that you say